Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De rechtbank in Rotterdam vindt een groep radicale soevereinen geen terroristen. Soevereinen hebben geen vertrouwen in de overheid en vinden ook dat ze zich niet aan de wet hoeven te houden. Deze groep riep online op tot massa-arrestaties van burgemeesters en ambtenaren. Maar voor terrorisme was niet genoeg bewijs, zegt de persrechter. Het was niet concreet genoeg en vooral eh, niet iedereen stond erachter. Het eh, was geen, geen doel van de organisatie. Toch zijn er vandaag mensen veroordeeld. Waar was dat dan voor? Omdat ze bezig waren met eh, het verkopen van eh, vuurwapens, of het kopen van vuurwapens. En dan hebben we het echt over flinke aantallen, 13, 13 eh, vuurwapens. Het Openbaar Ministerie had straffen tot 7 jaar geëist, maar die celstraffen vallen nu een stuk lager uit. Inwoners van Ternaard in Friesland zijn maar al te blij dat de gaswinning daar in de buurt niet doorgaat. De NAM wilde gas winnen onder de Waddenzee, maar het kabinet ziet er nu toch vanaf... omdat het te veel gevolgen heeft voor de natuur. Demissionair klimaatminister Hermans maakte dat besluit zelf bekend in een dorpshuis. Ik heb het nieuws dat eh, wij, uh, ik met de NAM, tot overeenstemming ben gekomen... dat er geen uh, gaswinning bij Ternaard onder de Waddenzee plaatsvindt. Ja, applaus dus. Maar het is niet zo dat er niks tegenover staat. De bedrijven die het gas zouden winnen worden nu afgekocht met 163 miljoen euro. En een hoop gesjouw in Rotterdam. Daar wordt de centrale bibliotheek verhuisd. Tijdelijk naar een andere plek. Het gebouw is inmiddels al 40 jaar oud en heeft zijn allerbeste tijd al gehad. We nemen alles mee. Alle boeken, uiteraard. Hè, dat zijn er zo'n 120.000. We nemen ook alle meubels mee, alle stoelen, alle lampen, alle kasten. Eh, dus het is een hele operatie, want de boeken moeten de eerste uit. Dan worden de kasten gedemonteerd. Dan gaan die kasten daarheen naar de librairies worden daar weer opgebouwd. De boeken erin, alles weer opnieuw in de systemen gezet. Dus je snapt, het is echt een enorme operatie. Ja, de verbouwing duurt zo'n drie jaar. Rotterdam hoopt dat de nieuwe bibliotheek, als die eenmaal open is, een huiskamer wordt voor iedereen. Er komt er ook een keuken, een hoop kunst en ook allerlei cursussen bij. Het weer vanmiddag in het westen nog kans op wat zon. Verder bewolkt en regenachtig bij 8 tot 10 graden. Morgen is het bijna overal droog. Dan gaan we de zon ook iets vaker zien. De temperatuur wordt dan een graad of 10. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. Wat nu vooral opvalt in Noord-Holland is de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp. Want daar heb je een half uur tijdverlies tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort.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 future, but it's written in the past. Take a good look, might be your last. something, but there's nothing cheap as yours. I'm walking away before I do, I'll flip the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you. supposed to be about, baby. Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you trying to pose like I be acting shady? What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shut up, Paula, give it a good loving daily. Now you trying to pose like I be acting shady. You say you love me, say you love me, but you're never there for me. Yeah. Mm -hmm. Why you tryna pose like I be acting shady? You're So what's that supposed to be about, baby? Can't free up your mind, but stop acting crazy. Say that, say that. For the fourth time, make I make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing. Ship yo. So what's life supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily.